Mark Visser met het NOS-journaal. Nederland is verantwoordelijk voor een veel grotere hoeveelheid CO2-uitstoot dan doorgaans wordt berekend. Dat komt doordat in de cijfers het aandeel dat wordt veroorzaakt door luchtvaart en scheepvaart niet wordt meegeteld. Stellen milieuorganisaties Milieudefensie, Greenpeace en Natuur en Milieu. De organisaties vinden dat landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en onderling afspraken moeten maken. Het KNMI waarschuwt vanmiddag en vanavond voor zware windstoten. In het hele land kunnen windstoten van 75 tot 100 km per uur voorkomen. Volgens het KNMI kan de westerstorm voor flinke vertragingen zorgen. Daarom liet de NS gisteren al weten met een aangepaste dienstregeling te gaan rijden. En ook Schiphol waarschuwt voor vertragingen. Gemeenten, scholen en ouders maken zich grote zorgen over de bezuinigingen op de voorschoolse opvang. Vanaf volgend jaar gaat er minder geld naar onderwijs en peuters die risico lopen op een leerachterstand. In een brandbrief is het ministerie van Onderwijs gevraagd om de bezuiniging ongedaan te maken. Het ministerie zegt dat er volgend jaar minder geld nodig is... omdat er dan minder kinderen met een leerachterstand zijn. Steeds minder vrouwen bevallen thuis van een kindje. Volgens het AD beviel in 2015 slechts 13% van de vrouwen thuis. En tien jaar geleden was dat nog 23%. Volgens gynaecologen komt de daling onder meer door de toenemende vraag naar pijnstilling. Die mag alleen in het ziekenhuis worden toegediend. De vier jeugdspelers die vorige week werden weggestuurd bij voetbalclub Bladella zijn weer welkom bij de club. Het conflict met de ouders van de voetballertjes is bijgelegd. Bladella zegde het lidmaatschap van de kinderen op omdat ze te weinig loten hadden verkocht bij de nieuwjaarsloterij. Na besluit kwamen bij de Brabantse club tientallen bedreigingen binnen. Het weer, het blijft vandaag zacht en vaak regenachtig. In de middag en avond komt het tot een westenstorm... met tot diep ze dus zware tot zeer zware windstoten. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht, 5 kilometer. Vertraging daar zo'n 20 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk 6 kilometer.